een Klomp met het NOS. E. De wapenstilstand in de Syrische stad Aleppo is met nog eens 48 uur verlengd. Dat heeft het Syrische leger bekendgemaakt. Sinds donderdag geldt een staakt het vuren in Aleppo. In eerste instantie tot en met zaterdag, maar ook toen werd het bestand verlengd. De afgelopen dagen waren er nauwelijks incidenten in de stad. Een paar weken geleden leidde het geweld in Aleppo op. Zowel het regeringsleger als rebellen voerden aanvallen uit... waarbij honderden doden vielen. Onder meer ziekenhuizen werden getroffen. De huldigingen van PSV en hockeykampioen Oranje-Zwart in Eindhoven was volgens de gemeente een groot succes. De voetballers en hockeyers werden gehuldigd op het Stadhuisplein, waar zo'n 20.000 supporters stonden. Bij elkaar waren er zo'n 100.000 mensen op de been in Eindhoven. Volgens de gemeente was het een groot feest zonder ongeregeldheden. Er waren geen vechtpartijen. Wel pakte de politie negen mensen op. Onder hen waren supporters die over een dranghek klommen. Volgens de gemeente hadden ambulances voor zo'n groot evenement ook extreem weinig te doen. De studielening moet voor studenten uit arme gezinnen weer veranderen in een schenking. Dat zegt kinderombudsman Margriete Kalverboer. Volgens haar is dat een van de maatregelen die nodig zijn om kinderen uit arme gezinnen een betere toekomst te geven. Kalverboer reageert op nieuwe cijfers van het CBS, waaruit blijkt dat bijna 1 op de 8 kinderen in Nederland opgroeit in een gezin met een laag inkomen. In Terneuzen hebben twee ontsnapte stieren een paar mensen aangevallen. Een fietser is daarbij gewond geraakt, meldt Omroep Zeeland. Ook hebben de beesten enkele auto's beschadigd. De politie probeerde ze de stad uit te drijven, maar dat lukte niet. Een dierenarts heeft ze uiteindelijk verdoofd, waarna ze werden afgevoerd.